Als je maar geen oordeel velt. Niet dat alle woorden altijd leeg en zinloos zijn. Maar je moet bedenken, er is minder echt. flow Dan zag je zingen tot de dingen die niemand weet van jou geworden zijn. Jij hoeft niet te zeggen dat je niet bent wie je lijkt. tell